In België zorgde de kwestie voor een breuk in het kabinet. De top waar het migratiepact wordt goedgekeurd... is vandaag en morgen in de Marokkaanse stad Marrakesh. De Consumentenbond wil dat de KLM de no-show-clausule schrapt. Die clausule bepaalt dat als een reiziger niet opkomt dagen voor een vlucht... automatisch ook alle overstap- en retourvluchten komen te vervallen. Als de reiziger toch wil vliegen, moet er fors worden bijbetaald... of soms een nieuw ticket worden gekocht. KLM heeft tot woensdag de tijd om te reageren op de eis... anders dreigt de bond naar de rechter te stappen. Huawei eist dat zijn financieel directeur Meng op borgtocht wordt vrijgelaten in verband met gezondheidsklachten. Meng, die vastzit in een Canadese cel, zegt dat ze tijdens haar detentie naar het ziekenhuis is gebracht vanwege haar verhoogde bloeddruk. De topvrouw van het Chinese elektronica-bedrijf werd op verzoek van de VS in Canada gearresteerd omdat ze het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden. De VS heeft om haar uitlevering gevraagd. De Italiaanse politie heeft een minderjarige jongen aangehouden... in verband met het dodelijke nachtclubdrama vrijdagnacht. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica gaat het om een jongen van 16... die in de overvolle club in Corinaldo pepperspray zou hebben gespoten... om een kettingje van een andere bezoeker te stelen. Toen het publiek in paniek naar buiten vluchtte... stortte in het gedrang een balustrade in. Zes bezoekers kwamen daarbij om het leven. Een lerares in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor kindermishandeling... omdat ze een paar plukken haar van een leerling afknipte tijdens de les. Terwijl ze dat deed, zong ze er luidkeels het Amerikaanse volkslied bij. De 52-jarige natuurkundelerares kan half jaar gevangenisstraf krijgen. Haar man zei tegen Amerikaanse media dat ze waarschijnlijk flipte. Het weer, er kunnen nog een paar buien vallen. Later periode met zon en ook nog een enkele bui. Langs de kust in het noorden neemt de wind toe. Daar zijn zware windstoten mogelijk. En de temperatuur loopt op tot een graad of zeven.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 When Christmas rolls around, who always comes to town? What a freak, he's so unique, the man with the mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache. no mustache. Every critic's right up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day. But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache. The man the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storms. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me the youth, we are the stars this year. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life dance for life. Dance for life. HIV, AIDS is lethal. Wens jullie allemaal fijne dagen en...